Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Ivoorkust zal de gearresteerde president Bakbo zich moeten verantwoorden voor de rechter. Dat heeft zijn rivaal, de gekozen president Ouattara, gezegd in een korte tv-toespraak. Bakbo werd de afgelopen dag na een bloedige strijd van vier maanden door militairen van Ouattara opgepakt in de bunker waar hij zich had verschanst. Hij is naar het hotel gebracht waar Ouattara zit. Volgens Ouattara is de persoonlijke veiligheid van, van Bakbo verzekerd. Na de arrestatie kon ternauwernood worden voorkomen dat woedende aanhangers van Ouattara de zoon van Bakbo lynchten. Verder zei Ouattara dat er een waarheids- en verzoeningscommissie moet komen om meldingen van misdaden tegen burgers de afgelopen maanden te onderzoeken. De politie van New York is op zoek naar een seriemoordenaar. Bij de zoektocht naar een verdwenen prostituee zijn voor de negende keer in korte tijd menselijke resten gevonden. Het is nog niet duidelijk of ze van de verdwenen vrouw zijn. De 24-jarige Shannon Gilbert is niet meer gezien sinds mei vorig jaar, toen ze een afspraak met een klant had op het strand van Long Island. Sindsdien werden al lichamen van acht mensen gevonden. In december vond de politie vlak bij elkaar de lichamen van vier prostituees in jute zakken. In maart werd weer een lichaam gevonden en vorige week vond de politie er nog drie. Alle lichamen lagen binnen een afstand van 5 kilometer. Er zijn gisteren nog meer resten gevonden, maar het staat nog niet vast dat dat menselijke resten zijn. De boete voor langstudeerders is niet in strijd met de rechtszekerheid. Dat schrijft staatssecretaris Zijlstra aan de Tweede Kamer na kritiek van juristen. Het kabinet wil langstudeerders vanaf september 3000 euro extra collegegeld laten betalen. Volgens Zijlstra is rechtszekerheid niet absoluut en moet het beleid nou eenmaal af en toe worden aangepast.